Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Neppe foto's, nagemaakte nieuwswebsites en beelden die in een verkeerde context zijn geplaatst. De Fransen gaan vandaag naar de stembus, maar moeten dealen met veel van dit soort nepinformatie. Dat schrijft VRT. Volgens experts probeert onder meer Rusland de Franse kiezers op deze manier te beïnvloeden. Het is vandaag de tweede en de beslissende ronde van de Franse verkiezingen. In de peilingen gaat de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen aan kop. Maar gewonnen heeft ze nog zeker niet, zegt correspondent Frank Renaud. Die voorsprong die Le Pen had, die is wel aan het afnemen, zie je. Ze ging eerst met grote afstand voorop, maar wordt nu inmiddels op de hielen gezeten door links. En het lijkt erop, niet onbelangrijk, dat Le Pen niet de absolute meerderheid in het parlement krijgt. Niet meer dan de helft van de zetels... terwijl ze die wel heel erg graag wilden. Vanavond na 9 uur zijn de eerste exit polls bekend. In een straat in Spijkenisse onder Rotterdam is voor de tweede keer deze week een handgranaat gevonden. Het explosief lag voor een woning. De politie heeft de bewoners uit voorzorg uit het huis gehaald en opgevangen. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat vernietigd. Wie erachter zit is niet bekend. En zo klonk het gisteravond op de NASA-basis in Houston is ready to come out? Hey! Ja, twaalf maanden lang leefden vier astronauten van NASA geïsoleerd van de rest van de wereld in een koepel op de ruimtevaartbasis. In de koepel was het oppervlak eh, van de planeet Mars zo goed mogelijk nagemaakt. Met het experiment wil NASA onderzoeken, wil NASA onderzoeken hoe leven op Mars eruit ziet. De astronauten zelf waren vooral opgelucht dat ze eruit mochten. I also <laughs> want to thank this crew who is just been amazing. I just um, really appreciate every every day that uh, I've gotten to spend with you guys. And finally, I want to end <laughs> with saying to my family, um, I love you to Mars and back. Still. Ja, NASA is nog niet klaar met de proef en zoekt alweer nieuwe kandidaten voor een eh, tweede ronde. Het weer, is droog en soms breekt de zon even door. Vanmiddag kans op buien, vooral in het midden van het land.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 En we blijven in het Verre Oosten met... Een nummer getiteld eh, Seoul. Ehm, de Finse pianist eh, Liro Rantala en de Zweedse gitarist Ulf Wakenius... die eh, toeren regelmatig de hele wereld rond. En die reizen vonden hun beslag in het album Good Stuff. Waarbij eh, elke song op dat album de stemming van een bepaalde stad... en de impressies van deze twee muzikanten uh, weerspiegelt. Ehm, Seoul dus, in Zuid-Korea, die deden ze ook aan... op een van die eh, tours die ze maakten. Liro Rantala en Ulf Wakenius. traditionele Oosterse klanken nu. Um, door George Tuning en de Meer Madison Orchestra. Uit de film The World of Susie Wong. Het nummertje Hong Kong Disaster. It's the story of a very unfortunate Memphis man who got arrested down in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gong. And now he's popping the piano just to raise the price of a ticket to the land of the free. Well, he says his home's in Frisco where they send the rice, but it's really in Tennessee. That's why he said, I need someone to love me. I need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. I need someone to lend me a $50 bill and then I leave Hong Kong behind this once again. Won't somebody believe I've yearned to see that bay again? But every time I try to leave, sweet opium won't let me fly away. I need someone to love me. I need somebody to carry me home to San Francisco bury my body there. Hongkong van 2024 voltrekt zich een eh, ramp. Nu dictatorje Xi Jinping de laatste restantjes vrijheden van de bevolking heeft weggenomen sinds 2020. En de Hongkong Blues, dat hebben veel Hongkongers. Eh, dat was ook een nummertje dat eh, Hokie Carmichael ooit schreef in betere tijden in de jaren 40 of eind jaren 30 ehm, in Hongkong. Ehm, <clears throat> En Chris Ingham, de zanger, en zijn kwartet zijn fan van die Hoagie Carmichael. En hebben twee albums uitgebracht eh, met nummers van die eh, Carmichael. En dit komt van het album Hoagie uit 2014, de Hong Kong Blues. Komen we bij een favoriet onderdeel van dit programma. Top 2024 cover an open body. ZFM Jazz. Stranger in Moskou. Het nummertje van Michael Jackson. Ja, in Moskou zit nog zo'n miseraal, eh, miserabel laf mannetje... die de vrijheden eh, van ons allemaal wil afnemen en inperken. Eh, het nummer van Michael Jackson ging daar natuurlijk niet over Stranger in Moskou. het ging meer over de eenzaamheid die deze wereldster ervaarde. Eh, hier hoorde je het in een eh, instrumentale uitvoering van de Duitse trompetiste Joe Kraus te vinden op plek 1850 in onze Top 2024 cover-up jazzy covers van nummers uit de top 2000 van de NPO. In Kiev eh, beseffen ze maar wat goed. Wat de waarde is van vrijheid. Voor de Russische invasie was het een bruisende stad met een florerende muziekscene. Eh, de Engelse drummer Yusuf Days en gitarist <clears throat> Tom Misch kwamen er ook geregeld eh, optreden. Ze schreven het nummertje Kiev eh, in 2020, dus voor die invasie, te vinden op het album What Kinda Music. Ehm, ja, gaan weer naar eh, zonnige oorden. Sao Paulo en met het Esra Collective uit Londen. Collective uit Londen, Funky Stuff. Eh, met het nummertje eh, Sao Paulo van het album You Can't Steal My Joy uit 2019. Eh, in Parijs zijn de vervolgverkiezingen, hoorden we net in het nieuws. Ehm, ik denk dat meneer Macron ook de blues heeft daarvan. maar hij is niet de enige. In 2005 had Terry Collier de Paris Blues. Maar niet vanwege de verkiezingen. Maar van een verloren gegaane liefde. Terry Collier. Perry, Paris Blues. straight when I woke up this morning. Seems to me that nothing was the same. My situation changed without a warning. Sad thing is, I don't know who to blame. Once upon a time, our love was shining brightly. Maybe it was just too good to last. I don't know. Perhaps I held too tightly. I had no idea the end would come so fast. Oh, boy, she said, she's out of my life, out of my head so difficult to know which way to choose. She's gone, c'est ça. Can I go on? Je ne sais pas. Got to find a way to lose the Paris blues. find a way to lose the Paris blues. got to find a way to lose the Paris blue. de weemoedige zanger Terence Paris Blues. Iets anders nu. Alex Kolnick is een gitarist van een trash metal band... maar ook groot fan van eh, jazzgitaristen als George Benson en Wes Montgomery. Hij eh, combineerde zijn interesses in hard rock en heavy metal... met eh, zijn liefde voor de jazz op zijn album Standards for a New Generation. En dus ga je luisteren naar Detroit Rock City, oorspronkelijk van Kiss... te vinden op plek 1599 in die vermade Top 2024 Cover-Up. ZFM Jazz Top 2024 Cover-Up. Een openbaring. Konnik en zijn uitvoering van Kiss, Detroit Rock City. We hebben nog een minuut of eh, twaalf, misschien tijd om twee of drie steden nog aan te doen in onze stedentrip. Uh, India hebben we nog niet gehad. Mission a, ah, Missione a Bombay van de Italiaanse gitarist en componist eh, en zijn band Nicola Conte. zitten echt tegen het einde van het programma. En mijn naam is Edward Rauhorst, Mr. Brightside. De playlist van deze uitzending, de Stedentrip... komt natuurlijk weer op mijngroeven.nl te staan. Ook een link op de Facebookpage van ZFM Jazz. Dus je kan alles uh, na de hand ook nog eens opzoeken. Die lijst komt ergens eh, vanavond eh, erop te staan. En als het goed is, wordt het dinsdagavond, eh, zoals eh, altijd, de uitzending van ZFM Jazz eh, herhaald vanaf 8 uur. Ehm, Rob Luft is een hele veelbelovende Britse gitarist. actief in de mainstream jazz, maar ook in uh, poppyachtige dingen. En hij schreef een aantal jaren geleden het nummertje Berlin. En daar dacht hij niet aan hossende voetbalsupporters. Maar meer aan het Berlin van ja, David Bowie in de jaren 70 en Kraftwerk. Um, ga luisteren naar Rob Luft, Berlin. was het. De uitzending van vandaag. Volgende week zondag natuurlijk weer op het vaste tijdstip 10 eh, eh, uur. Zondagochtend weer een nieuwe uitzending van ZFM Jazz. Eh, ik zou zeggen, maak er een geweldige dag van vandaag. Ehm, we gaan eruit met, een, met de oudste band van New Orleans.